met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump blaast de inreisverboden nieuw leven in. Mensen uit twaalf landen zijn vanaf maandag niet meer welkom in de VS. Het gaat met name om landen in Afrika en het Midden-Oosten... maar ook Myanmar en Haiti staan op de lijst. Trump zegt met de inreisverboden te komen... om de belangen van de VS en zijn inwoners te beschermen. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam zijn ruim 90 mensen aangehouden. Volgens de politie weigerde een deel van de demonstranten te vertrekken na de afgesproken eindtijd. Daarop besloot de burgemeester van Rotterdam de demonstratie te beëindigen. Eén vrouw werd opgepakt omdat ze een agent zou hebben mishandeld. In nicotinesticks zit veel te veel nicotine. Dat staat in een rapport van het RIVM dat de sticks die lijken op sigaretten... 18 tot 25 keer meer nicotine bevatten dan als veilig wordt gezien. Nicotinesticks zijn er in verschillende smaakjes, maar er zit geen tabak in. Daardoor vallen ze buiten de Europese tabakswetgeving... en zijn er geen regels die voorschrijven hoeveel nicotine een stick mag bevatten. Het RIVM pleit daarom voor een limiet die in de wet kan worden vastgelegd. Voor het eerst sinds het aantreden van Trump is in de VS een uitgezette migrant teruggehaald. Het gaat om een man uit Guatemala die was gedeporteerd naar Mexico. De man is teruggehaald na een uitspraak van de rechter. Ook in andere gevallen is de regering Trump door rechters opgedragen om migranten terug te halen. Maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In Dokkum is een parkeergarage in zo'n slechte staat dat die per direct is afgesloten door de gemeente. Wie zijn auto nog binnen heeft staan moet afwachten. De gemeente zoekt naar een manier om de auto's veilig naar buiten te rijden. Het probleem zit in de betonnen bovendekken. Die zijn op sommige plekken slecht. Het weer, bewolkt en verspreid over het land vallen buien.